Telegraaf heeft een rapport ingezien en daarin staat bijvoorbeeld... dat bijna 1 op de 7 eerstejaars hbo'ers snel stopte met zijn opleiding... Het ministerie van Onderwijs denkt dat het door corona komt. De eindexamens op middelbare scholen waren toen soepeler... en gingen in 2020 zelfs helemaal niet door. Daardoor staan jongeren er slechter voor als ze aan hun vervolgopleiding beginnen. Het ministerie denkt ook dat studenten door corona minder motivatie hadden. Dat ze daardoor minder, eh, vaker afhaakten. Rusland en Amerika hebben vannacht een gevangenenruil gedaan. Amerika liet een beruchte wapenhandelaar gaan. Die is net weer thuis. En in Rusland werd de Amerikaanse basketbalster Britney Griner op het vliegtuig gezet. En zelf had ze geen idee. Do you know where I'm heading to? No. No? No. Вы летите домой. You fly back home To, to the US. to the US. Да, конечно. Так что все будет нормально. Everything will be fine. Ze komt waarschijnlijk later vandaag weer thuis. Griner was opgepakt en veroordeeld omdat ze wietolie op zak had. De politie heeft in een huis in Almere stapels zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Het ging om 427 kilo aan knallers. Levensgevaarlijk om dat in je huis te hebben liggen, zegt de politie. Het illegale spul is allemaal in beslag genomen. Eén iemand is opgepakt. En moet je zo met de trein? Check dan even de reisplanner, want rond Amsterdam, Utrecht en Flevoland zijn treinen uitgevallen omdat er een laagje ijs op de bovenleiding lag. DNS zegt dat ze druk bezig zijn om de boel op te lossen. Tot die tijd moet je omreizen en ben je dus een stuk langer onderweg. Ook automobilisten hadden vanochtend last van de kou. Het was mistig en glad. Onder meer in Noordhoorn in Groningen is vanochtend een ongeluk gebeurd. Wel was in alle provincies gestrooid.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 Mm, I can't feel, no, I can't feel a thing anymore If I got no time to think How do I remember Those good times, good times I keep my head up high For tonight Let it lift, I let it lift The weight on my shoulders Feel a little lighter now Now you remember Oh, I remember It's only a matter of time a matter of days, only a matter Tonight, I see the headlights shine down on me I'm saying my last goodbye Live now forever It's now or never It's only a matter of time Just a matter of time moment radio.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 You got the beats and breaks and your body shaking, we're doing it all night long. Any time, a place, any place, a time. No, we don't need no sleep. 365 days a year, 24 a day, seven days a week.